Drie uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal meldt het ANP, een van haar opdrachtgevers. Haar familie zegt tegen het ANP dat ze is opgepakt omdat ze in verboden Koerdisch gebied was. Geerdink zou daar zijn geweest met mensen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Geerdink werd in januari ook al opgepakt in Turkije. Toen werd ze ervan beschuldigd propaganda te maken voor de Koerdische rebellen van de PKK. Daarvan werd ze een paar maanden later vrijgesproken. Duizenden vluchtelingen zijn gisteren in Midden-Europa onderweg geweest naar Oostenrijk en Duitsland. Een officieel cijfer is nog niet gegeven, maar verwacht werd dat er zo'n 7000 asielzoekers met de trein naar München zouden gaan. De Duitse regering bespreekt nog met de deelstaten hoe de asielzoekers over Duitsland worden verdeeld. Jean-Marie Le Pen heeft een nieuwe nationalistische partij opgericht. Vorige maand werd hij uit het Front National gezet na een ruzie met zijn dochter Marine. De nieuwe partij heet het Blauw-Wit-Rode Samenwerkingsverband en is vernoemd naar de kleuren van de Franse vlag. Marine Le Pen is niet onder de indruk. Het staat iedereen vrij een partij te beginnen, zegt ze. Daphne Schippers heeft bij de Flame Games in Amsterdam de 100 meter op haar naam geschreven. Schippers won vorige week bij de WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. In het Olympisch Stadion was ze afgelopen dag een stuk langzamer, maar met 11 seconden en 12 honderdste bleef ze Sharon Simpson uit Jamaica ruim voor. Het weer in het binnenland blijft het op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan nog een bui vallen.